Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veruit de meeste kinderen die thuis vaak te maken kregen met ruzie of geweld... krijgen geen hulp. Dat heeft de kinderombudsman uitgezocht. Het gaat om kinderen waarbij er thuis vaak wordt gescholden, geslagen of geschopt. Meer dan 80% van die kinderen zegt dat ze geen enkele vorm van hulp krijgen. De kinderombudsman roept gemeenten op om dat aan te pakken. De Europese Unie benadrukt dat de oorlog in Oekraïne alleen gestopt moet worden op een manier waar Oekraïne achter staat. Daarmee reageren ze op een plan dat Amerika en Rusland aan het maken zouden zijn. Daar staat volgens Amerikaanse media in dat Oekraïne heel veel grondgebied aan Rusland moet geven. De EU vindt dat Oekraïne en andere Europese landen mee zouden moeten praten over plannen om de oorlog te stoppen. In Groningen zijn vijf mensen opgepakt voor het sjoemelen met aardbevingssubsidies. Ze zouden brieven hebben vervalst en voor ruim 300 panden onterecht subsidie hebben aangevraagd. De FIOD denkt dat ze daarmee een miljoen euro hebben gekregen. Wat ze precies met dat geld hebben gedaan, daar zijn we nog onderzoek naar aan het doen. Maar we hebben al wel vast een aantal zaken in beslag genomen... om het eventuele wederrechtelijk verkregen voordeel veilig te stellen. En dan hebben we het over luxe auto's en andere luxe goederen. De verdachten zijn allemaal vastgoedondernemers met veel panden in Groningen. En ook dit jaar word je weer gewaarschuwd voor nepkortingen tijdens Black Friday. De autoriteit consumentenmarkt ziet dat veel bedrijven je om de tuin proberen te leiden. Wat we zien uit ons onderzoek is dat eh, verkopers eh, consumenten misleiden met het tonen van een eh, foute vanprijs. Want ze goochelen met die vanprijs, eh, zodat deze hoger lijkt, waardoor consumenten denken dat ze een hele grote korting krijgen, die eh, veel hoger is dan die daadwerkelijk is. De vanprijs van een product moet de laagste prijs zijn die een verkoper in de afgelopen 30 dagen heeft gerekend. Maar driekwart van de winkels houdt zich daar niet aan, zegt de ACM. Het weer, af en toe opklaringen met een zonnetje, maar vooral grijs... met in het westen winterse buien, met kans op hagel of natte sneeuw. Het wordt vanmiddag niet warmer dan een graad of vijf.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 I'm the honest guy. When I say it, I mean it. I swear I need you all my life. All oh, we need is sympathy if we're going to change our minds. This is no second thought. This is for all.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 Give me the music, make me jump and pump. It a go down. Give me the music, make me looking at the dawn. You play it on the radio, I saw me say we a go hear it on the stereo.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 ZFM. ZFM. if you wanna. You can change your clothes if you wanna. If you change your mind change your old black hat Cause I wanna, they look good on me You're never gonna get them back tough if you wanna. You could say you're torn, but I've heard enough. Thank you, you made my mind up for me when you started to ignore me. Do you see a single tear? It isn't gonna happen here. At least not. me van Zandvoort.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 en die dreigen in te storten. De Fiat heeft vijf mensen opgepakt vanwege fraude met schadevergoedingen voor de gaswinningen in Groningen. Ze zouden meer dan 300 onterechte subsidieaanvragen hebben ingediend en daarmee een miljoen euro hebben opgestreken. 80% van de kinderen die vaak te maken krijgen met ruzie of geweld thuis krijgt geen hulp. Dat blijkt uit onderzoek van de kinderombudsvrouw. Bij die kinderen wordt thuis gescholden, geslagen of geschopt. Vaak spelen er in die gezinnen meerdere problemen. Het weer in de kustprovincies buien en kans op hagel of natte sneeuw. Vanmiddag zon en wolken en in de kustprovincies nog wat winterse buien.